Lot Lewin met het NOS Journaal. In Duitsland zijn een vrouw en haar deel tot een jarenlange gevangenisstraf voor seksueel misbruik van haar zoontje. Het kind dat nu tien jaar is, werd meer dan twee jaar misbruikt. De moeder moet twaalf en een half jaar de cel in. Haar vriend kreeg twaalf jaar en tbs opgelegd. Hij was al een keer eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het stel bood het jongetje ook aan voor prostitutie op het dark web, een afgeschermd deel van het internet. Op die manier is het jongetje bijna 60 keer misbruikt. Zes pedoseksuelen zijn daarvoor opgepakt, ook zij moeten jarenlang de gevangenis in. Voormalig Europarlementariër en oud-PVV'er Daniel van der Stoep hoeft toch niet de cel in voor pogingen om drie minderjarige meisjes te verleiden tot seks. Aanvankelijk kreeg van der Stoep een taakstraf opgelegd van 240 uur en een celstraf van twee maanden. In hoger beroep krijgt hij nu alleen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechter weegt mee dat hij vrijwillig al onder behandeling is. Van der Stoep had geprobeerd de meisjes van tussen de 14 en 16 jaar oud via sociale media te verleiden tot seks. Ze zijn daar niet op ingegaan. In het gebied in Congo, waar opnieuw ebola is uitgebroken... zijn koelsystemen neergezet die het ebola-vaccin moeten beschermen tegen de warmte. Om werking te garanderen moeten de vaccins worden bewaard bij min 80 graden Celsius. Van de 43 vermoedelijke gevallen van ebola in Congo... zijn er inmiddels 16 bevestigd in het laboratorium. Zeven mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Naar verwachting start een nieuwe vaccinatieactie morgen. De consumentenprijzen zijn in vijf jaar tijd niet zo hard gestegen als afgelopen maand, meldt het CBS. Goederen en diensten zoals verzekeringen en energie werden in juli nog 2,1% duurder. De maand ervoor was dat 1,7%. Vooral de huren gingen flink omhoog. Het weer, het wordt erg warm met temperaturen tussen de 30 en 37 graden. In de loop van de middag meer stapelwolken en vanaf vanavond trekken vanuit het zuidwesten flinke onweersbuien het land over.